Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechter heeft straffen gegeven voor het uitgaansgeweld op Mallorca vorig jaar. Bij dat geweld kwam Carlo Heuvelman om het leven. Een vriendengroep uit Hilversum stond voor de rechtbank. De hoogste straf is voor Saniel B. Hij krijgt zeven jaar cel. Onder andere omdat het DNA van Carlo op zijn schoen is gevonden. Verslaggever Mark Hamer. De rechtbank vindt het nu dus wel overtuigend bewijs dat Saniel tegen het hoofd van Carlo heeft geschopt. Ja, en dat schoppen, dat zegt de rechtbank ook, ja, dat heeft uiteindelijk eh, de dood veroorzaakt van Carlo Heuvelman. De vriendengroep was op diezelfde avond betrokken bij meer vechtpartijen. De andere verdachten kregen tot 2,5 jaar celstraf. Eén iemand uit de groep is vrijgesproken. Werknemers van Twitter hebben verplicht lang weekend... want ze mogen de kantoren van het bedrijf niet meer in. De BBC heeft een briefje gepubliceerd dat bij Twitter is rondgestuurd. En daarin staat dat niemand meer naar kantoor mag komen tot maandag. Eerder vandaag bleek al dat het grote chaos is bij Twitter. Veel werknemers zijn opgestapt omdat ze het niet eens zijn met de nieuwe baas Elon Musk. De gemeente Amsterdam geeft eenmalig 500 euro aan mensen die alles kwijt zijn geraakt bij een grote brand. Vorig weekend brandde er een complex af waar veel starters en studenten wonen. Los van de 500 euro lopen er ook inzamelingsacties voor de bewoners. Een van de bewoners zit vast voor brandstichting. En de Australische acteur Chris Hemsworth heeft heftig nieuws gekregen over zijn gezondheid. Chris kun je kennen als Thor in de Marvel-films. En hij werkt nu aan een docuserie Limitless. Now I may be in pretty decent shape. Sure, I may look like an immortal Norse god, etc. Stop it. But I know the clock is already ticking. I want to discover how we can all unlock the secrets of living a healthier, longer life. Hij onderzoekt manieren om langer gezond te leven. Daarvoor deed hij een bloedtest en daar kwam uit dat hij 8 tot 10 keer zoveel kans heeft op de ziekte van Alzheimer. Dementie dus. Chris is 39 en hij zegt dat hij het moeilijk vindt om dat te accepteren. Het weer nog. Af en toe zon, maar vooral veel grijs en soms regen of motregen. Het wordt 5 tot 10 graden. Morgen meer zon, maar dan ook een stuk kouder.